feestelijk eh, afsluiten voor vandaag. Zo is het. Bedankt voor het luisteren allemaal. Ja, bedankt ja. voor het luisteren. En bedankt Benno voor het... Eh, Benno, mee, eh, het was geweldig. Echt waar? presenteren. Hey, ja, kan niet waar zijn. Kan niet waar zijn. De waterstanden. Ja, de waterstanden. Oh ja, de waterstanden. Ik zou de waterstanden nog geven. Oh, oh, het is allemaal weer te laat. <laughs> Oh, zie je wel. Rond jongens. Het is altijd oh, hetzelfde. Ook jij weer.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 De containers worden vanaf daar met vrachtwagens naar de eindbestemming Goorleben gebracht... waar het nucleaire afval wordt opgeslagen in een oude zoutmijn. Gisteravond hielden duizenden betogers de trein met kernafval tegen. Omdat het gebied slecht toegankelijk is, kon de politie moeilijk bij de betogers komen. De trein werd stilgezet en afgezet met prikkeldraad op zo'n 30 kilometer van het eindstation Dannenberg. De politie haalde vanochtend vroeg de laatste demonstranten van het spoor, waarna de trein weer kon gaan rijden. Oud-Feyenoorder Fred Blankemeijer is overleden. Hij stierf vannacht aan de gevolgen van een longontsteking. Blankemeijer was ruim 70 jaar lid van de Rotterdamse club. Behalve speler was hij onder meer bestuurslid en perschef. Als eerbetoon is de perszaal in de Kuip naar hem vernoemd. Tot vorig jaar was Meijer senior manager van Feyenoord. Fred Blankenmeijer is 84 jaar geworden. In Amsterdam hebben onbekenden vannacht het partijkantoor van de PvdA beschadigd. Er is geprobeerd brand te stichten door pallets bij het gebouw in brand te steken en er zijn verfbommen gegooid. De brandweer was er snel bij en de schade is niet groot. De daders zijn niet in het gebouw geweest, meldt het partijbureau van de PvdA in Amsterdam. De PvdA gaat aangifte doen. Op een industrieterrein in Dronten staan een matrassenfabriek en een autospuiterij in brand. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden gevallen. Wel moeten omwonenden ramen en deuren dicht houden. Er is asbest vrijgekomen, maar dat is meteen neergedwarreld en vormt geen gevaar voor de omwonenden. De brandweer onderzoekt of er nog meer schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. De brand ontstond in de matrassenfabriek en sloeg over naar de autospuiterij.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 Oh, she's an old Well, just spoke to you know. Ooh, I've got some news for you. <laughs> yeah, go on and run tell your little boy.